BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beveren zwijndrecht goede zaterdagmiddag. Even de techniek nog wat bijregelen, maar dat komt allemaal in de chacos, zoals we dat zeggen net hier. Ja, uh, goedemorgen Leo. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, <laughs> zover zijn we al. Het is al eh, ondertussen iets na over 12 uur op deze zaterdag 7 februari 1906. Ja, 20. Eh, 26, ja. Ja, mm-hmm. ja. het was een beetje laat gisteravond, dus dat Ja, oké. maar het komt wel goed. BKZ, wat houdt het allemaal in, Chief? Veel informatie over BKZ in het algemeen. Dus eh, wat eh, de maand februari betreft. Er is heel wat informatie binnengeslopen, dus dat gaan we straks allemaal eventjes voorlezen tot twee uur. En tussen 14 en 16 uur hebben we dan ook twee gasten in Kruijbeek Hè? Ja, eh een kinesiste die eh, bij ons langskomt in de studio. En ook een uh, Miss Grace Benelux. Dus dat wordt allemaal heel erg interessant. We ja. natuurlijk ook Thibaut met zijn gasten voor de afgelopen twee uur. Dankjewel u Tot volgende week.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 Kruijbeke Zwijndrecht informeert elke eerste zaterdag van de maand met Chief en Leo. Dag Chief, je hebt nog heel wat informatie hè? Ja, schuif open. Ja, goed. <laughs> ja, schuif open. Ja, ja, eh, dank u wel. Eh, vandaag 7 februari, zoals Leo al zei. En vandaag heeft de Zonnewende Festival plaats. Eh, om 7 uur en waar in het kasteel van Westerkerken. En ook uh, eh, Ruppemonde komt zeker aan bod, eh, zeker in deze februari maand, een beetje de carnavalmaand bij uitstek. op 15 februari start om 15 uur in Ruppemonde op het Mercatorplein de carnavalstoet.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 nog wat info over BK zitten. Ja. Eh, het is niet alleen maar feesten en vuiven, maar het is ook eh, een beetje sport. dat bij ons BKZ wordt georganiseerd. En dit allemaal in Kruijbeke. Dus ehm, op zaterdag 28 februari vanaf 9 uur de Van Moer Marathon van Kruijbeke. my money going out on the town. Doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back. Radio Barbier. Beveren, Kruijbeek en Zwijndrecht informeert tot 2 uur met Chief en Leo. Ze lag te slapen.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 En je trots kan zijn op je eigen vent. Op straat zullen ze zeggen, die hazes is bekend. Zolang we dromen van het geluk dat ergens op ons wacht dan vergeet je snel weer deze nacht. Zij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. al oh, mijn kracht. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. je voor mij is vrij. als je weet. Niet gaat voorbij. Ik schrijf mijn eigen lied. Voor iemand mij ontdekt In elke kroeg in Nederland enorm. Eh, deze muziek wordt daar enorm gedraaid, Chief. Ja, André deze, eh, Hazes. André Hazes ja. Blijft en ontzettend populair. Een icoon van eh, Nederland eh, sowieso. Hè. En ook België, ja, natuurlijk. Ook in Vlaanderen veel gedraaid op de radio, hè? destijds toen ik nog thuis woonde in Basel, dan draaide ik altijd als ik thuis kwam... Geef me je angst. Ja, Gaan we misschien straks eens even draaien. Ja, dat vind ik een mooie plaat. Ja. BKZ Info. Ja, ehm, op dinsdag... nee, bedoel, van dinsdag 3 tot woensdag 25 februari heeft in de bibliotheek op het Gravenplein in Beveren de reizende tentoonstelling van mondgezondheid plaats. In het voorjaar van 2026 eh, houdt de tentoonstelling ook halt in Haasdonk, Kildrecht, Vraasne, Melzelen, Verderbroek en Calo.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 for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whatever I'm Whenever wrong, just tell me the song and I'll sing it. You. You'll be right and understood. Want you back, want you back. See, I want you, want back, you back for good.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 Maar die hebben nu een beetje ruzie gekregen. Ja, eh, destijds in de jaren 70 eh, Bright Eyes. Mooie animatiefilm met de konijnen. Ja, met de konijntjes. Met de konijntjes, ja natuurlijk een van, van hun bekendste hits, dat was The Sign of Silence. Hè? Sign of Silence, ja. Mooi, hè? Inderdaad. Chief, BKZ, vertel maar. Ja, dus op donderdag 12 eh, februari van eh, half acht tot eh, half tien is er in Tervesten Beveren een uh, dingenplaats, neemt een dingenplaats over dingen niet, maar een, dus een, hoe zeggen ze dat? Ja, een, een vorming over genderbewust opvoeden. Ah ja. van half acht tot half tien in Tervesten in Beveren. Het genderbewust opvoeden. dat maar waarmaken. Forever Young. Maar ja. Forever Young, ja. ja het leven gaat vooruit, hè, eh, Leo. Inderdaad, daarom uh, pluk de dag, hè. Carpe diem. Eh, carpe diem, ja. Inderdaad. Het is tien voor één uur op Radio Barbier in het programma BKZ. Voorlopig nog, want we krijgen binnenkort een nieuwe naam, hè. Ja. Ja, men moet daarvoor, kan men voor inzendingen doen en zo verder, hè.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 Yeah. And if they're not, not in my way, yeah, I'll stare in the distance. But I grow up to be just like you. Yeah, I grow up to be just like you. all, I'm sure, but do I know what's right?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 cry. Have to see, have to know that I can be myself. And if I could, yeah, I would stay. Yeah. And not, not in the yeah, I'll stare in the distance. Mooi nummertje op deze zaterdag toch wel, hè, Chief? Ja, nog. 7 voor 1 uur voor de mensen die aan tafel zitten makkelijk eten. Ja. En er is nog heel wat info nog over wat info, eh, ehm, BKZ. Hè? BKZ informeert inderdaad eh, donderdag 26 februari om 8 uur.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 Hè? Ja, een kinesiste en een, eh, een mis. Een mis. Het kan, onze dag kan eigenlijk niet meer stuk. Mooie plaat was dat van Lana Del Rey. En eh, still disguised as lust here in our bed until the morning comes. van Queen. Ja, deze Radio Gaga. Freddie Mercury. Ja. Die man die had een stem ongelooflijk, hè? Ja, die kon een octaaf hoger zingen dan andere zangers. Ja, Ongelooflijk, deze ongelooflijk, Ook al eh, lang eh, gestorven, hè, Freddie Mercury. Ja, HIV, dus eh, ja, spijtig genoeg, want dat was een, ook een icoon van de popmuziek. Mhm. Vroeger werd daar een beetje mee gelachen. In de tijd van Cabas was dat Queen. of eh, dat geen muziek. Ja, eh, nee, nee, dat, was achteraf. Eh, ja, ja. Mm. Vroeger was dat altijd Deep Purple en Zeppelin. En, Frank Zappa mhm. van, de, van de collega's. En, <laughs> Goed, Chieftain BKZ, BKZ, Ja, op zondag 8 februari organiseert de speelgoed, Speelgoedplaneet haar deurdag, Gekoppeld aan een Lego-bouwdag. Wanneer? Dus zondag 8 februari van 10 tot 16 uur en dit allemaal in de Spilotheek op het Onze Lieve Vrouwplein te Kruibeke. Dat is dus morgen, hè? 8 februari. Morgen, ja. Zo. I can give you a voice bred with rhythm and soul, the heart of a ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On ne sera jamais des standards des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride. will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Euh, je te donne nos doutes et notre espoir. Les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont sera jamais des standards des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. 2 op Radio Barbier hier in uh, eh, BK zit met Chief den Draaier en Leo. Well, you And the patches make the goodbye harder still. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days. Will you carry the words of love? Will you, will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. Goodbye makes the journey harder still. dat is altijd zo'n uh, eh, vakantiegevoel, deze Italiaanse muziek van eh, Eros, Ramazzotti. Ja. en de Olympische Winterspelen zijn begonnen vanaf gisteren. Openingsceremonie in uh, Milaan. Milano? In Milano, ja. Dus 30 mensen zijn afgevaardigd voor de Belgische delegatie. Nou, we zullen wel zien, maar we... En de opening, wie heeft dat gedaan? Ik heb iets vergeten. Myra Carey heeft ja. ook gezongen. En, eh, Laura Pozzini. Oh, gaan we straks misschien even draaien. Ja, ja. 20 eh, voor 2 uur. leven in en voelde zich daar thuis. Dat was eigenlijk wel naar mijn zin. Ze kwam als de zon aan een regenbui. Pas had ik me aan haar gewend of het werd me fataal. Nu ze bijna al mijn knepen kent, gaat ze weer aan de haal. als bliksem er vandoor. Ja, daar gaat ze zonder een enkel afscheidswoord. haar netten met sluwheid en met list. En voor ik het kon beletten, vriend, was ik reeds lang gekist. Ze spon al haar draden als spinraag om me heen. Pas gevangen en ik laat je raden, hé, daar sta ik weer alleen. Want daar ga door. Ja, daar gaat ze. Zonder een enkel afscheidswoord. Ja, daar gaat ze. Als de bliksem er vandoor. Ja, daar gaat ze. Zonder een enkel afscheidswoord. kan ik haar wel verwensen om al wat ze me deed. Maar nee, toch, lieve mensen, denk nu niet dat het me speet. Ook al heet het rare ja daar gaat ze. Zonder één enkel afscheidswoord, ja daar gaat ze. Als bliksem er vandoor, ja daar gaat klassieker van je En ook een van de lievelingsplaten van onze popcornman Julien ja, van eh, Voren. back, to the 60s, deze, van Barry Ryan. Geschreven door de broer Paul Ryan. Van je broer moet je het hebben, hè? Ja. <laughs> Tien voor twee uur bij Radio Barbier. Straks hebben we twee lieve dames, denk ik toch? In Kruijbeek leeft. We hebben er nu al eentje in de studio. En Chief is ja. de laatste info in BKZ. Het informeert. Ja, Slam Poetry Workshop. Mhm. En wanneer is dat? Dat was woensdag 11 februari van 8 uur tot 22 uur. En waar? Locatie is Openbare Bibliotheek in Zwijndrecht. Dus, en de leeftijd is van 16 tot 99 jaar. Dus Leo, we mogen nog komen. Dat je willen zijn, toen ik even niet keek. Het is korte tijd. Denk maar niet aan morgen, elk eind een nieuw begin. Als we weten wat het wordt, waar heeft het dan op voor zin? Oh, denk maar niet aan morgen, neem mijn ene in. Als we weten wat het wordt, waar heeft het dan op voor Har heeft het dan al see. tijd is er Blijf je stil door je in de spiegel kijk. voel je met twee. Denk maar niet aan elk eind een nieuw begin. Als weten wat het wordt, waar heeft het dan op voorzien? maar niet aan thuis, het voelt zo informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beveren zwijndrecht